9 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Bij een grote actie tegen leden van de motorclub Bandidos... heeft de politie de president van de Limburgse afdeling... Harry Raamakers opgepakt. 19 anderen zijn ook opgepakt... onder wie de vicepresident van de Limburgse Bandidos. Op 25 plaatsen in Limburg doet de politie huiszoeking bij leden van de club. Rivaliserende motorbendes leiden tot veel overlast in de provincie, vooral sinds de bandidos besloten zich in Limburg te vestigen. De PvdA wil de gaswinning in het Waddengebied helemaal stopzetten, dat zegt Tweede Kamerlid Jan Vos. Volgens de PvdA zijn de gevolgen van het boren te belastend voor het milieu en is er ook niet genoeg draagvlak voor. Vorige maand riep de Tweede Kamer al op de boringen voorlopig stop te zetten. Minister Kamp neemt voor de zomer een definitief besluit. De Tweede Kamer bespreekt vandaag ook of er een vergunning verleend moet worden aan Tulip Oil. Dat bedrijf wil boren in een gasveld bij Terschelling. Voorafgaand aan het debat wordt in Den Haag gedemonstreerd tegen de vergunning. In een hotel in Zurich in Zwitserland heeft de politie zes functionarissen van de Wereldvoetbalbond FIFA opgepakt. Zwitserse politie bevestigt daarmee berichtgeving van de New York Times. De Zwitserse autoriteiten zouden de zes FIFA-bestuurders willen uitleveren aan de Verenigde Staten. Daar worden ze verdacht van corruptie, onder meer bij toewijzing van WK's en bij de verkoop van televisierechten. De meeste verdachten komen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. FIFA-voorzitter Sepp Blatter geldt niet als verdachte... maar de actie wordt wel gezien als een ernstige bedreiging voor zijn positie. Vrijdag wordt de nieuwe FIFA-voorzitter gekozen. Het weer, het blijft zo goed als droog. Het is wel vaak bewolkt. In het zuiden en het oosten schijnt de zon wat vaker. En het wordt 15 graden in het noorden tot 18 in het zuidwesten. Vannacht en morgen zijn er vanuit noordwesten buien. En ook vrijdag en zaterdag zijn er wat buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat 7 kilometer file tussen Stroe en knopend Hoevenlaken. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat tussen af het Haarlem-Zuid en knopend Badhoevedorp 4 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Knopend Watergasmeer en de afrit Rij 3. A12 Den Haag in de richting Utrecht tussen Woerden en de Meern 5 kilometer. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar staat tussen knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer.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 Sure what I see. from London to Ibiza. You gotta have cake too. You'll have Sundays with your key times. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I can Uncle Charlie, take you. don't be young and foolish.